De A1 Amsterdam-Amersfoort bij Eembrugge, een kwartier extra. De A8 Amsterdam-Zaandam vanwege een berging bij knooppunt Zaandam, 10 minuten extra. De A9 Alkmaar-Diemen langzaam rijden tussen Aalsmeer en knooppunt Hodendrecht. De A15 Rotterdam-Gorkum tussen Hendekido Ambacht en Sliedrecht-West, 4. De spitstook is daar dicht.